thousand miles, the place I was born. When she wakes me inside thousand miles, the place I was born. But when she wakes me, she takes me. Yeah, when she wakes me, she takes me. Yeah, when she wakes me, she takes me. Goedemorgen, lieve luisteraars. Mijn naam is David Habig. Ik doe vandaag de presentatie en de muziekkeuze. Ehm, we zijn afgetrapt met Amos Lee. Met In the Arms of a Woman. Ja, dit is een, een favoriet van mij, een Blue zanger. En eh, nou ja, is, eh, dit, dit, dit is een koffer van een andere eh, jazzfabrikant, uh, jazzmuzikant. Ik heb eventjes gezocht, maar ik kon het niet meer terugvinden. Ik zag het vanmorgen ergens staan. Ehm, ja, prachtig nummer natuurlijk. We gaan verder met Portico Quartet, met Isla. Holiday, Easy to Love. En het weer zit vandaag niet echt mee op deze twaalfde van de twaalfde. Uh, het zal de hele dag eh, vrij zwaar bewolkt blijven en met wat druppels tussendoor. Terwijl ze ons van de week toch eh, echt iets anders hadden beloofd. Maar ja, zo is het leven, c'est la vie. We gaan verder met Herbie, Hank, Herbie Hancock met Jazz Fusion Cantaloupe Island. Thank you. dus Herbie Hancock. Eh, voor vandaag, zondag 12 december, de 12e van de 12e, de jarige Eddie Barfield, Frank Sinatra, Joe Williams, Bob Duro, Dodo Marmo, Marmarosa, eh, Toshiko Akiyoshi, John Hicks, Grover Washington Jr. en Tony Williams. Nou, ik heb er een aantal uit deze lijst heb ik, eh, opgezocht. En eh, van een aantal heb ik er muziek meegenomen. Waaronder eh, Joe Williams voor vandaag. Hier is Joe Williams samen met Count Basie. We are in the image of God. And we say, He lifted me. Ladies and gentlemen, Count Basie lifted me. He surely is in the image of God. That's how I know God is love, you understand? Here we go. One, two, three, well, all right. Okay, you win. I'm in love with you. Well, all right. Okay, you win. Hey, baby, what can I do? I'll do anything you say. And it just got to be that way. Well, alright, okay, you win. I'm in love with you. Well, alright, okay, you win. Hey, baby, me and you. Anything you do, I'll say, girl, it's just got to be that way. Ah, but first thing in the morning, wake me with a kiss. All of the loving you have made me miss. Well, all right, okay, you win. I'm in love with you. Well, all right, okay, you win. Hey, baby, what can I do? Anything you say, I'll do, as long as me and you. Sara ehm, geboren in 1979 in Marokko, eh, verhuisde in 1993 samen met haar vader naar ehm, Frankrijk, naar Zuid-Frankrijk. Eh, nadat ze op 18-jarige leeftijd afstudeerde, werkte ze een tijd in het Louvre. Eh, en nu is ze inmiddels aan het doorbreken via Blue Note Records. Hier is Hindi Samra met Stand Up. Thank you. tired of your trifling got to, got to, got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your hand to the sky. See the love in your eyes. You got to make a move. You got to make it through. Cicero. En die maakt van eh, allemaal klassieke stukken een, eh, een jazz eh, uitvoering. is er afgelopen vrijdag James Moody, een Amerikaanse saxofonist, overleden. Eh, hij was een van de vaders van de bebop. Eh, afgelopen vrijdag in San Diego is hij overleden aan eh, kanker. Ehm, vandaar dat ik nog eventjes een nummer van hem wil draaien, Easy Living. Mm-hmm. Quand nous beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous je veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. was Stacy Kent met C'est Petit Rien. Ja, we gaan door met een volgende jarige. Eh, dat was Frank Sinatra en het Tommy Dorsey Orchestra. asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then and then find it's only your imagination again? Oh well, imagination is silly go around willy-nilly. For example, I go around wanting you. And yet I can't imagine that you want but very wise was he. And then one day, one magic day, he came. Said he traveled very far, very far over land and sea, little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way, and as we spoke of many things this he said to me the greatest joy you will ever learn is just to love and be loved in return beste luisteraars, het eerste uur zit er alweer bijna op. We, zijn er, we gaan eruit met Kurt Elling met Nature Boy, zoals u al heeft eh, vernomen. Ehm, ik, zie u graag na het eh, nieuws van 11 uur weer terug. So Pacific, so beautiful, so beautiful, so beautiful. A certain strange enchanted boy. They said he traveled very far, very far overland little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way, and as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest joy. FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dik de Hark met het NOS Journaal. De Zweedse justitie gaat ervan uit dat de explosies gisteren in Stockholm terroristische aanslagen waren. In het centrum van de stad ontplofte in een drukke winkelstraat een geparkeerde auto. Twee mensen raakten licht gewond. Een paar minuten later was er vlak in de buurt nog een explosie. Een man lag dood op de grond, vermoedelijk heeft hij zichzelf opgeblazen. Over zijn identiteit wil de politie nog niet zeggen. De politie in Zweden ziet in de aanslagen geen aanleiding om het niveau voor de terreurdreiging te verhogen. Er zijn geen aanwijzingen dat de aanslagen meer waren dan een eenmansactie. Een Zweeds persbureau zegt dat het vlak voor de twee explosies een e-mail heeft gekregen met extremistische teksten in het Zweeds en Arabisch. Die waren onder meer gericht tegen de aanwezigheid van Zweden in Afghanistan. De Nederlandse spoorwegen rijden sinds vanochtend met een nieuwe dienstregeling. Voor het eerst in 100 jaar gebeurt dat zonder papieren spoorboekje. Op grote stations liggen nog wel per traject gratis printjes met de reistijden. Volgens de NS gebruikt nog maar 1% van de reizigers het gele spoorboekje. In de dienstregeling is vrijwel niets veranderd. Een plan om meer treinen te laten rijden tussen Zwolle en Groningen gaat niet door. Volgens de NS is er niet genoeg politiek en maatschappelijk draagvlak voor. Wel gaat er voor het eerst een stoptrein rijden tussen Hengelo en Bad Bentheim in Duitsland. En volgend jaar komen er stations bij in Sassenheim, Emmen en Houten. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Japan heeft de Amerikaan Johnny Davis voor het eerst in anderhalf jaar de 1000 meter niet gewonnen. Het goud ging verrassend naar de Duitser Samuel Schwartz. Jan Bos won brons. De bijna 35-jarige Nederlander had voor de 1000 meter maar 200 seconden meer nodig dan Davis. Het weer een bewolkt en hier en daar een bui. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger. Middagtemperatuur loopt uit 1 van 3 graden in het noordoosten tot een graad of 7 in het zuidwesten. Vanaf morgen iets kouder en kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal.